Jobboot met het NOS Journaal. Vrachtwagenfabrikant DAF gaat de productie verhogen. Nu worden er 140 trucks per dag geproduceerd. Vanaf juni zijn dat er 174. Er zijn 400 extra medewerkers nodig voor de fabrieken in Eindhoven en in Westerlo in België. Bedrijven bestellen meer trucks, zegt DAF, vanwege de aantrekkende economie. Jongeren zijn zich onvoldoende bewust van de risico's van te hard geluid als ze uitgaan. Er moet betere voorlichting komen en gemeenten moeten strenger optreden tegen uitgaansgelegenheden waar de muziek te hard staat. Dat zegt PvdA-kamerlid Wolbers. Ze vindt dat uitgaansgelegenheden die de muziek te hard zetten eerder boetes moeten krijgen. Gemeenten moeten desnoods vergunningen intrekken. Uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam blijkt dat één op de vier jongeren kampt met blijvende gehoorproblemen. FC Twente krijgt voor straf opnieuw drie punten aftrek. Voor de tweede keer heeft de club niet voldaan aan de eisen van de licentiecommissie van de KNVB. Volgens de commissie waren de plannen van FC Twente voor financieel herstel niet realistisch. Volgens Twente-directeur Van den Belt ligt er inmiddels een nieuw plan van aanpak ter goedkeuring bij de KNVB. FC Twente zakt nu naar de elfde plaats in de competitie, acht punten boven NAC Breda. Huisartsen zijn nog niet snel genoeg bereikbaar, vindt de Consumentenbond. 66% van de huisartsen neemt binnen de norm van twee minuten de telefoon op. Dat resultaat is wel beter dan in 2010, toen haalde maar 58% de norm. Als patiënten te lang moeten wachten, gaan zij onnodig het ziekenhuis of andere spoedlijnen bellen, zegt de Consumentenbond. Het onderzoek ging over de normale bereikbaarheid van de huisartsen, niet over het spoednummer van de praktijk. Het weer. Op de meeste plaatsen lost de mist snel op. Verder geregeld zon vandaag met hoge sluierwolken. Het wordt 18 tot plaatselijk 21 graden. Op de Wadden een graad of 15. Morgen bewolkt, af en toe wat regen en maximumtemperaturen 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Muiden 3 kilometer file. Daar stond de brug open. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoete Woude 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum 3 kilometer. De brug staat daar open. De andere kant op van Utrecht naar Breda staat 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 束。 an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run. Then I heard you was talking trash.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 Eu Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada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

Paris or Rome, but I wanna go home. Mm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you which one am lying to? I'm fine, baby, how are you? Well, I would say them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky go home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 sky you're